Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een Russisch jachtvliegtuig heeft het NAVO-luchtruim geschonden. Dat zeggen de autoriteiten in Estland. Het gebeurde boven de Oostzee. De marine van Estland wilde een schip van de Russische schaduwvloot inspecteren... maar dat schip wilde niet meewerken aan de controle. Rusland stuurde een gevechtsvliegtuig om het schip te beschermen... en het vloog ongeveer een minuut in NAVO-luchtruim. De marine van Estland heeft het schip naar Russische wateren begeleid. België wil zich meer richten op kernenergie. Een meerderheid van het Belgische parlement heeft een wet over kerncentrales uit 2003 teruggedraaid. In die wet stond dat de centrales dicht moesten en dat er geen nieuwe mochten worden gebouwd. De zeven kerncentrales die België heeft moesten volgens die wet uiterlijk dit jaar gesloten worden. De wet werd de afgelopen jaren regelmatig aangepast, maar is dus nu helemaal van tafel. Meer gemeenten spreken uit dat het kabinet de Israëlische regering tot de orde moet roepen. Dat blijkt uit een rondgang van Nieuwsuur. De gemeenten scharen zich achter de oproep van de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema. Die wil dat de verwoesting van Gaza en de uithongering van en moord op Palestijnen stopt. Onder andere Den Haag, Groningen, Amersfoort en Tilburg willen dat het kabinet steviger stelling neemt. Veel gemeenten zeggen te merken dat de situatie in Gaza hun inwoners raakt. De Wageningen Universiteit gaat banen schrappen, vooruitlopend op de bezuinigingen van het kabinet. De komende jaren verdwijnen er in totaal waarschijnlijk 130 tot 180 banen, vooral bij ondersteunende diensten. Vanaf 2028 moet de universiteit doen met 80 miljoen euro minder voor onderwijs en onderzoek. Het weer, vanavond en vannacht onbewolkt. Het koelt af naar 3 tot 6 graden.